Jobboot met het NOS Journaal. Babymelkpoeder is in sommige winkels in Nederland opnieuw moeilijk te krijgen. Albert Heijn en Ethos hebben daarom besloten om vanaf vandaag weer een maximum in te voeren van twee verpakkingen per klant. Vorig jaar mei was er ook sprake van een tekort aan babyvoeding. Veel Chinezen kochten de producten in Nederlandse winkels om naar China te sturen... vanwege het schandaal daar rond gif in babymelkpoeder. De afgelopen weken zijn de schappen in de winkels opvallend snel leeg... zegt een woordvoerder van producent Nutrilon. Al is de situatie nu minder ernstig dan een jaar geleden. Bij bloedige etnische twisten in Oeganda zijn bijna 100 doden gevallen. Het koninkrijk van de Bakonzo-stam heeft al een aparte status in Oeganda... maar nu zijn de inwoners het onderling ook niet eens. Volgens politie zijn de afgelopen dagen in verschillende dorpen... militairen, agenten en burgers aangevallen met pijlen, kapmessen en vuurwapens. De Oegandese regering heeft troepen naar het gebied gestuurd om orde en rust te herstellen. In Maastricht woedde grote brand in een opslagplaats voor gevaarlijk chemisch afval. De brand bij afvalverwerker Sita ontstond na een chemische reactie in een van de loodsen die daarna in brand vloog. Er zijn volgens de brandweer geen slachtoffers gevallen. Het is nog niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Daarvoor moeten nog metingen worden verricht. De oranje camping in Brazilië stopt per direct. De organisatie heeft niet genoeg boekingen om de camping in Sao Paulo tijdens de halve finale open te kunnen houden. Tijdens de groepsfase van het WK waren er ongeveer 600 gasten, maar die zijn allemaal vertrokken. Er waren nog een paar reserveringen, maar die zijn geannuleerd. De organisatie is al bezig om de tenten af te breken. De Spaans-Argentijnse voetballegende Alfredo Di Stefano is overleden. Twee dagen geleden kreeg Di Stefano een zware hartaanval en raakte in coma. De voetballer won met Real Madrid vijf keer op rij de Europa Cup 1. In 1957 en 59 werd hij uitgeroepen tot beste speler van Europa. Het weer vanavond van het zuiden uit, toenemende bewolking.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 Op de ringweg Amsterdam de A10. Daar staat tussen Volendam en Klopend Kadoelen 3 kilometer na een ongeluk. Bij Kadoelen is de rechterreis ook dicht. En tussen Oostdorp en Rij rijdt het langzaam over 4 kilometer. Langer is de file nog op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijsing en Reewijk 8 kilometer. En op de rijbaan richting Den Haag op de A12 staat 5 kilometer tussen Reewijk en Zevenhuizen. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Voor het knooppunt Gouwen 3 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat 3 kilometer file tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp.